10 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. De Nederlander Ewold Horn, die op de Filipijnen werd gegijzeld... is gedood, meldt het Filipijnse leger. Horn werd ruim zeven jaar geleden samen met een Zwitser gegijzeld... door terreurorganisatie Abu Sayyaf toen hij op vogelsafari was. Hij zou vanochtend zijn doodgeschoten... toen hij tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger... en strijders van Abu Sayyaf probeerde te vluchten. Het leger zegt het lichaam van Horn te hebben geborgen bericht is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op de A4 tussen Zoeterwoude en Leidsendam doet de trajectcontrole het weer, zegt het Openbaar Ministerie. Automobilisten moeten daarom weer extra goed op hun snelheid letten. Vorig jaar werd de trajectcontrole op de A4 bij Zoeterwoude uitgezet... vanwege werkzaamheden aan de snelweg. De afgelopen periode gold daarom een aangepaste maximumsnelheid... maar inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en gelden de oude maximumsnelheden weer. Mannen die zich op internet aanbieden als coach voor meisjes die aan anorexia lijden... zijn vaak uit op seks. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende hulporganisaties... waarin NOS op 3 inzage kreeg. De onderzoekers plaatsten twee nepprofielen van meisjes... die hulp vroegen bij het vermageren... kregen tientallen reacties van mannen die vaak om naaktfoto's vroegen... of alleen wilden helpen in ruil voor seks. De Amerikaanse president Trump gaat importbelasting heffen op Mexicaanse producten. Hij vindt dat het land te weinig doet tegen illegale immigratie naar de Verenigde Staten. Vanaf 10 juni geldt daarom een tarief van 5% op alle goederen die vanuit Mexico de VS binnenkomen. Als de illegale immigratie niet stopt, wordt de importheffing op 1 juli verhoogd naar 10%. Het kan oplopen tot een maximum van 25% in oktober. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door... en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 18 en 24 graden. In het weekend veel zon en zomers warm met temperaturen die zondag kunnen oplopen tot 30 graden.